Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Mark Overmars vertrekt per direct als directeur voetbalzaken van Ajax. Hij heeft volgens de club langere tijd grensoverschrijdende berichten gestuurd aan vrouwelijke collega's. In een verklaring zegt de 49-jarige Overmars dat hij zich kapot schaamt. Hij zegt dat hem pas vorige week duidelijk werd hoe de berichten die hij had verstuurd op anderen zijn overgekomen... en dat hij daarmee grenzen heeft overschreden. Overmars biedt daarvoor zijn excuses aan. Ajax zegt dat de kwestie bijzonder pijnlijk voor iedereen is... en noemt Overmars waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax heeft gehad. Bij Epen in Zuid-Limburg dreigt de rivier de Gul te overstromen. Het water stroomt al bijna over de oever. Een watermolen buiten het dorp zou direct gevaar lopen. De brandweer is met verschillende auto's uitgerukt. In het Limburgse Heuvelland is de afgelopen dag veel regen gevallen. Op sommige plekken meer dan 40 mm. Afgelopen zomer overstroomde de geul ook al. Toen werd vooral Valkenburg zwaar getroffen. Rond Utrecht rijden de komende dag minder treinen door een personeelstekort bij ProRail. De spoorbeheerder adviseert de reisplanner goed in de gaten te houden. Ook de NS is het treinverkeer aan het afschalen vanwege een personeelstekort door corona. Senegal heeft de Afrika Cup gewonnen. Het land won de finale vanavond van Egypte na strafschoppen. Hoewel Senegal de hele wedstrijd sterker was, werd er in de reguliere speeltijd niet gescoord. In de zevende minuut miste Mané voor Senegal een penalty. Ook in de verlenging bleef het 0-0, waarna Senegal de strafschoppen won met 4-2. Daarmee maakte Mané zijn misser uit de zevende minuut goed. Het is de eerste keer dat Senegal de Afrika Cup wint. Voor Egypte zou het de achtste keer zijn geweest. Het toernooi werd gehouden in Cameroen. Het weer. Eerst nog kans op enkele winterse buien en zware windstoten. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden.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 Ja, ik draai nog maar een liedje van Hazes voor ik hier vertrek. Eh, eh, eh. Ik loop verslagen door de straten heen van Amsterdam. Ik draai een plaatje, nog een glaasje, wat de nacht duurt lang. Bloed, de tranen, zeg maar niets mis, jij gelooft in mij.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 to find Instinctively I try To take the path of love Into the night I hear the love didn't count and why we couldn't work it out. Ooh, yeah. He wasn't married. up your phone call it every night. Oh, I, oh, I.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 one day, one day, one day, this nation, this nation will rise up. Rise, rise, rise, 106.9 night sky said the moon let's make this up where they should find love when in dark spaces scared at night it will lighten up just lighten up now we are strong Some.